NOS nieuws van 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS journaal. Spanje heeft andere EU-landen drie jaar geleden al gewaarschuwd voor de man die vrijdag met een Kalashnikov rondliep in de Thalys naar Parijs. Het gaat waarschijnlijk om Ayoub El Kazani, een Marokkaan van 26. De Spaanse veiligheidsdiensten zeggen dat ze in 2012 al voor hem hebben gewaarschuwd vanwege zijn extremistische opvattingen. De man had banden met een islamitische terreurorganisatie. De Belgische premier Michel wil snel met Nederland, Frankrijk en Duitsland om de tafel om te praten over de veiligheid op internationale treinen. Na de mislukte aanslag op de Thalys wil Michel overal strengere controle op de bagage en de identiteit van reizigers. Nederland neemt vooralsnog geen extra maatregelen. De Britse politie houdt er rekening mee dat het dodental na de vliegtuigcrash in de buurt van Brighton nog kan oplopen. Tijdens een luchtshow stortte een historische straaljager neer op een drukke autoweg... toen de piloot een looping wilde maken. Zeven mensen kwamen om het leven, veertien raakten gewond. De piloot zelf overleefde het, maar ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In Oudendijk in Noord-Holland heeft brand gewoed in een bedrijf waar olie uit pinda's wordt gemaakt. De brand veroorzaakte veel zwarte rook. Toen hij uitbrak was er niemand binnen en er zijn geen gewonden. Uit metingen van de brandweer blijkt dat er ook geen gevaarlijke stoffen in de rook zitten. In de National Zoo in Washington is een reuzenpanda bevallen van een tweeling. Enkele uren na haar eerste jong kreeg de panda er nog eentje. Ze wegen maar zo'n 100 gram en zijn nog blind en erg kwetsbaar. Reuzenpanda's zijn een bedreigde diersoort en planten zich niet makkelijk voort. Zeker in gevangenschap is het bijzonder als reuzenpanda's gezonde jongen op de wereld zetten. Het weer nog vanochtend veel zon en het wordt snel warm. Vanmiddag is het opnieuw op veel plaatsen zomers warm met 24 tot 26 graden. In de loop van de middag neemt vanuit het zuiden de kans op enkele regen- en onweersbuien toe.